De zilveren medaille in het eindklassement was voor Pedersen... en Sven Kramer, die de titel negen keer won, behaalde het brons. Daarmee heeft hij een record aantal WK Allround medailles op zijn naam geschreven. Bij de vrouwen won Martina Sablikova haar vijfde wereldtitel allround. De Tsjechische deed dat met een verbetering van haar eigen wereldrecord op de 5000 meter uit 2011. De Japanse titelverdedigster Takagi eindigde als tweede. Antoinette de Jong won het brons. In de Dominicaanse Republiek zijn drie mensen aangehouden... in verband met de dood van een 55-jarige Nederlander. Hij werd afgelopen week doodgeschoten bij zijn woning in Puerto Plata... in het noorden van het land. Volgens Dominicaanse media zijn twee mannen van in de 20 opgepakt... en de 22-jarige vrouw van de Nederlander. Een van de twee mannen zou een verhouding hebben gehad met de vrouw. Zij zou hem hebben gevraagd haar man om te brengen voor zo'n 3500 euro. De man werd toen hij zijn auto parkeerde door meerdere kogels geraakt, onder meer in zijn hoofd. KLM heeft voor de komende ochtend 72 Europese vluchten geschrapt vanwege de verwachte windstoten. Het is een voorzorgsmaatregel die de kans op vertragingen bij intercontinentale vluchten moet verminderen. Het KNMI heeft voor het hele land code geel afgegeven. Grote problemen worden niet verwacht, maar mogelijk worden sommige carnavalsoptochten afgelast of uitgesteld. De Britse oppositieleider Corbyn is bij een bezoek aan een moskee aangevallen met een ei, maar is niet gewond geraakt. Volgens Sky News werd het ei tegen zijn hoofd gedrukt. De politie heeft een 41-jarige man opgepakt. zo gaan om een pro-Brexit-activist. Het weer vannacht enkele stevige buien met harde windvlagen. Overdag is het onstuimig, op de wadden stormachtig. zijn buien, maar ook af en toe zon en het wordt maximaal 10 graden.